Jobboots met het NOS Journaal. Gemeenten bereiden claims voor over kosten die ze moeten maken... door de problemen met het uitbetalen van pgb's. Ze willen dat het Rijk de schade vergoedt. In een hoorzitting in de Tweede Kamer over de pgb's bleek... dat de gemeente Groningen verwacht dat zijn claim uitkomt op 1,2 miljoen euro. Als andere gemeenten ook met claims komen... kan het bedrag oplopen tot wel 100 miljoen euro. In het oosten van het land is een apotheker opgepakt... die wordt verdacht van fraude met declaraties voor HIV- en aidsmedicijnen. Volgens het OM gaat het om honderdduizenden euro's. De apotheker declareerde voor tientallen vreemdelingen dure medicijnen bij Zorginstituut Nederland. De instantie die zorgverleners uitbetaalt als ze onverzekerde mensen hebben geholpen. Maar waarschijnlijk heeft de man de medicijnen nooit verstrekt, zegt het OM. Justitie heeft voor tonnen beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en auto's van de apotheker. Het onkruidingsbestrijdingsmiddel Roundup wordt vooralsnog niet totaal verboden. Spuiten van het middel op de stoep mag vanaf 1 januari volgend jaar niet meer, maar voor een totaalverbod, waaronder ook de landbouw zou vallen, is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Ook staatssecretaris Dijksma meent dat er nu te weinig bewijs is dat Roundup schadelijk is, omdat er glysofaat in zit. Sommige onderzoekers zeggen dat die stof kankerverwekkend zou zijn. Bandido's kopman Harry Ramakers, die gisteren werd gearresteerd, wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Sittard. Volgens nieuwszeit 1 Limburg is hij betrokken bij een schietincident van begin deze maand in een sporthal. Drie mensen raakten toen licht gewond. Het zou een confrontatie zijn geweest tussen rivaliserende motorclubs. Bij de invallen van gisteren in Limburg vond de politie niet alleen raketwerpers en vuurwapens, maar ook twee drugslaboratoria, duizenden ecstasy-tabletten en kilo's amfetamine. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst in het westen en noorden wat buien. Later op de dag ook in de rest van het land. Ook af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden.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 De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 10 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Ook op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Reewijk 6 kilometer door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht.